7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Chinese overheid heeft het aantal vermisten na de explosies in de havenstad Tianjin bijgesteld naar 70. Gisteren was er nog sprake van 95 vermisten. Het dodental is opgelopen tot 114. Van 25 lichamen is via DNA de identiteit vastgesteld. Zo'n 700 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Tientallen van hen zijn er slecht aan toe. Een reddingsteam heeft in de Indonesische provincie West-Papua wrakstukken gevonden die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het toestel van Trigana Air dat gisteren verdween. Eerder meldden inwoners van het gebied al dat ze delen van het vliegtuig hebben gevonden, maar officieel kon daartoe nog niets over bevestigd worden. Het toestel was onderweg van provincie hoofdstad Jayapura naar het zuidelijke gelegen Oxibil, toen de luchtverkeersleiding het contact met het vliegtuig kwijtraakte. Aan boord waren in totaal 52 mensen, 49 passagiers, onder wie vijf kinderen en vijf crewleden. Volgens lokale media hebben alle passagiers de Indonesische nationaliteit. Bij een spoorwegovergang in de buurt van Weert is vannacht een automobilist om het leven gekomen toen zijn auto werd geschept door een trein. Volgens de brandweer was de man waarschijnlijk op slag dood. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer op het traject Eindhoven-Weert moest enige tijd worden stilgelegd. In Nashville is de Amerikaanse muziekproducent Bob Johnston overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 verantwoordelijk voor het opnemen van enkele legendarische LP's. Zo werkte hij onder meer samen met Simon Garfunkel, Johnny Cash, Leonard Cohen en The Birds. Het bekendst werd Johnston met de platen die hij voor Bob Dylan maakte in de tweede helft van de jaren 60. Hij was de producent van klassieke albums als Highway 61 Revisited en Blonde on Blonde. Bob Johnston is 83 jaar geworden. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen. Ook later vandaag veel regen, maar in het zuidwesten is het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer file.